Stef Banstra met het NWS Journaal. De Amerikaanse Senaat stemt over een grote belasting- en uitgavenwet van president Trump. De zogenoemde One Big Beautiful Bill Act moet belastingen verlagen en de overheidsuitgaven flink verhogen. De regering van Trump wil het vrijgekomen geld gaan investeren in de nationale veiligheid. Zo moet het leger worden versterkt en moeten de grenzen beter worden beveiligd. Tegenstanders noemen de wet een enorme belasting voor de Amerikaanse staatsschuld... die hierdoor naar verwachting met 4 biljoen dollar zal toenemen. In Belgrado zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de Servische president Vucic. De demonstranten eisen opnieuw vervroegde verkiezingen. Al maandenlang wordt er regelmatig gedemonstreerd in Servië. De massale protesten begonnen in november na het instorten van een treinstation. Vijftien mensen kwamen daarbij om het leven. Volgens demonstranten kon die ramp gebeuren door de vele corruptie in Servië. In Osaan in Noord-Holland zijn gisteravond vier personen gewond geraakt bij een auto-ongeluk. Bij dat ongeval waren drie auto's betrokken. Een van de wagens kwam tegen een boom tot stilstand... en is volgens de regionale zender NH Nieuws totaal los. De twee andere auto's raakten ook beschadigd. De vier gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie noemt het een zwaar ongeluk... en kan nog niet zeggen over een mogelijke oorzaak. En een kerk in het Friese dorp Makkum heeft onverwachts twee gestolen aardewerkstukken teruggekregen. De stukken stonden plots voor de deur in twee verschillende tassen. Het gaat om een kan en een herdenkingsbord dat de kerk in 1960 cadeau kreeg bij het 300-jarig bestaan. De spullen werden vijf jaar geleden gestolen en wie ze heeft teruggebracht dat is niet bekendgemaakt. Het weer vannacht helder bij een graad of 17. Morgenochtend is het eerst in het noorden van het land wat bewolkt. Daarna overal meer zon bij 20 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. En de dagen daarna loopt de temperatuur steeds verder op.